Nadat hij werd gearresteerd vanwege roekeloos rijgedrag... is te horen in de podcast Lang Verhaal Kort. De agenten halen hem in. Ze slaan en schoppen hem terwijl Nichols op de grond ligt. Hij vraagt ze te stoppen en schreeuwt om zijn moeder. Oh! Drie dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis door alle verwondingen. Zijn dood roept herinneringen op aan de dood van George Floyd in 2020. Bij de begrafenis zijn ook familieleden van Floyd... net als de vicepresident van de VS, Kamala Harris. Het aantal doden als gevolg van politiegeweld... heeft in Amerika vorig jaar weer een recordhoogte bereikt. Per dag kwamen er gemiddeld meer dan drie mensen om. Er zijn veel protesten in het land... En mensen roepen op dat er iets moet gaan veranderen. Nadat vandaag de eerste headliners voor Lowlands zijn bekendgemaakt, is er ook kritiek. Het is de duurste Lowlands ooit. 300 euro kost een ticket. Lowlandsgangers balen van de prijsstijging, maar volgens organisator Mojo is deze stap onvermijdelijk. Vanwege de inflatie en de kosten voor het materiaal. En ook de energieprijzen spelen mee, zeggen ze. Criminelen die airbags, koplampen of zelfs soms sturen stelen. De afgelopen dagen was het op meerdere plekken opnieuw raak. Deze vrouw wilde ook wegrijden, alleen er miste iets. Het heeft me echt een paar tellen gekost voordat ik me realiseerde dat mijn stuur echt weg was. Ja, ik moest ook wel een beetje lachen, maar ik voelde me ook een beetje ja, gewoon met stomheid geslagen van dit, dit is een grap, dit kan niet. De onderdelen worden soms gebruikt om auto's in elkaar te zetten. Maar dat is behoorlijk gevaarlijk, zegt deze expert. Je moet je voorstellen dat er een auto in elkaar wordt gezet met onderdelen die soms niet bij elkaar passen. Ehm, met als gevolg dat bijvoorbeeld in een aanrijding de kans op letsel eh, groter is. De auto's worden soms ook gebruikt in de criminaliteit. De politie kan door de verschillende onderdelen lastig uitzoeken van wie de wagen is. Het weer vanavond buien en ook morgen een druilerige dag met regen. Dan 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland zijn de meeste files nu ook snel korter aan het worden. De paar dagelijkse die er nog staan leveren nog maar weinig vertraging op. Uitzondering is nog de N247 Amsterdam richting Hoorn.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 Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore. stond te verliezen Maar oh, oh, oh, oh.